Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Nicky Verstappen... door de schuld van verdachte Jos B. is gestikt. Ook zijn er aanwijzingen dat Nicky is misbruikt. Vandaag is de eerste dag van de rechtszaak tegen Jos B. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning... en de dood van Nicky Verstappen in 1998. Nicky was toen 11. Het OM zegt dat er bij de jongen in totaal 21 DNA-sporen van Jos B. zijn gevonden. 18 sporen zaten in en op zijn onderbroek... de rest zat op zijn pyjamabroek en zijn lichaam. B. ontkende voor de rechtbank opnieuw dat hij het jongetje heeft ontvoerd, misbruikt en omgebracht. 172 conservatieve lagerhuisleden zeggen tegen de BBC dat ze achter de Britse premier meestaan en vanavond tegen haar afzetting zullen stemmen. Dat zou genoeg zijn voor mee, omdat ze steun van 158 van de 315 conservatieve parlementariërs nodig heeft omdat de stemming geheim is, kunnen conservatieve politici zeggen dat ze achter meestaan, maar vanavond toch tegen haar stemmen. Om zeven uur begint de stemming, die is aangevraagd door zeker 48 partijgenoten die van mee af willen. Het Hongaarse parlement heeft een wet aangenomen... waarmee de minister van Justitie nieuwe rechters mag aanstellen. Het gaat om rechters bij een nieuwe rechtbank. Die gaat over regeringszaken als belastingen en verkiezingen. De regering zegt dat het de bedoeling is dat er onafhankelijke rechters worden aangesteld... en dat de zaken zo sneller afgehandeld kunnen worden. Volgens critici wordt de Hongaarse rechtsstaat nu verder ondermijnd... omdat de politiek meer invloed kan uitoefenen op het rechtssysteem. ING-topman Hamers heeft in een hoorzitting in de Tweede Kamer erkend dat er dingen mis zijn gegaan. Hij vindt de commotie over de loonsverhoging en de witwasaffaire bij ING heel erg. Ik kan wat daar fout is gegaan niet terugdraaien, zei Hamers. Volgens hem raakte ophef iedere ING-medewerker en hemzelf ook. Het weer, wolkenvelden en wat opklaringen. Vanavond en vannacht kan het licht gaan vriezen. Morgen en vrijdag is het rustig en koud weer. En in de middag wordt het 2 of 3 graden. Dit was het NOS Journaal.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 out of sight, out of sight.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 together. 你。 smell flow. be the driver. You put your feet ritme van de kerst. I wanna brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. in Texas, we'll be swinging around the Christmas tree, dancing to a Christmas melody. When it's Christmas time in Texas, it might look just like a summer day. There may not be snow in San Antonio, but it's a Texas Christmas too when he sings. He'll hear those twin fiddles playing Christmas songs with a touch of western swing. There may not be snow in San Antonio. But it's a Texas Christmas to me. mistletoe. Everything is right, the lone star shining bright. And it's a Texas Christmas to me. When Santa crosses over the border, he'll sound a little different when he sings. Cause he'll hear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

Wens jullie allemaal fijne dagen.